Clemens Peters met het NOS Journaal. In het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet is kort na middernacht een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand aan de Schrijnwerkerstraat. Vanwege de grootte van de brand op het bedrijventerrein was de brandweer met groot materieel uitgerukt. De brand woedt in een bedrijf dat bedrijfskleding levert en onderhoudt. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg op andere bedrijfspanden. Maar het bedrijfspand dat in brand stond is niet meer te redden. Er zijn geen gewonden gevallen en de brandweer is nog bezig met het nablussen. Aanhangers van de overleden oud-president Bouterse van Suriname... hebben hem aan de vooravond van zijn crematie herdacht... in het partijcentrum van de NDP, zijn politieke partij. Daarbij werd de aanwezige pers gewaarschuwd... Bouterse binnen in het gebouw in interviews en reportages... niet als moordenaar of veroordeelde te betitelen. Dat zou ertoe leiden dat de veiligheid van de journalisten... niet kon worden gewaarborgd. Bouterse werd in Nederland veroordeeld voor drugshandel... en in Suriname voor zijn aandeel in de decembermoorden van 1982. Zijn aanhangers zien hem vooral als een man die veel voor de bevolking heeft gedaan. De man die in de auto zat die naast het Trump Hotel in Las Vegas ontplofte... had waarschijnlijk een posttraumatische stressstoornis, meldt de FBI. Er zijn geen aanwijzingen dat hij een wrok koesterde tegen Donald Trump. Eerder werd al bekend dat de man de 37-jarige Matthew Livelsburger is... een militair die een einde aan zijn leven maakte met een pistool... waarna de auto, die met vuurwerk was gevuld, ontplofte. In een afscheidsbrief noemt hij zijn daad geen terreuraanval... maar een manier om aandacht te trekken. Bij de ontploffing raakten zeven mensen licht gewond. Het is Michael van Gerwen niet gelukt om zijn vierde wereldtitel darts in de wacht te slepen. In de finale in Londen was hij kansloos tegen de 17-jarige Brit Luke Littler. Het werd 7-3. Het weer, de temperatuur daalt tot 100 vriespunt...